Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Biden heeft de NAVO-top in Washington geopend met een toespraak. Daar maakte hij onder meer bekend dat er een akkoord is tussen de VS, Duitsland, Roemenië en Nederland... over het sturen van minstens vier Patriot luchtverdedigingssystemen. Verder zei Biden dat de NAVO beter en sterker is uitgerust dan ooit. Aan het einde van de toespraak heeft Biden de vertrekkend secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg onderscheiden met de hoogste Amerikaanse burgerlijke onderscheiding. Code Oranje en het stormachtige weer van gisteravond hebben schade veroorzaakt. Het gaat vooral om omgevallen bomen en waterschade. In België was gisteravond veel overlast. In Brussel liepen straten onder en bij Mechelen stortte een kerktoren in door de harde wind. De lancering van de eerste Europese Ariane 6-raket is succesvol verlopen. De tientallen meters hoge draagraket steeg om vier uur plaatselijke tijd op vanuit Frans-Guyana... en heeft 10 kleine satellieten aan boord. De vlucht wordt gezien als een belangrijke stap voor het Europese ruimtevaartprogramma. De voorganger van de Ariane 6 ging vorig jaar voor het laatste ruimte in, na 27 jaar. De Ariane 6 had al klaar moeten staan als opvolger, maar liep jarenlange vertraging op. Spanje heeft Frankrijk verslagen en staat in de finale van het EK voetbal. Na de vroege openingstreffer van Fransman Mouani scoorden de Spaanse Jamal en Olmo. Na een half uur stond het 2-1 en daar bleef het ook bij. Morgen nemen Nederland en Engeland het tegen elkaar op in de andere halve finale. De winnaar van die wedstrijd strijdt zondag tegen Spanje in de finale van het EK. Het weer, vannacht opklaringen en een graad of 15. In de ochtend wisselend bewolkt, in de loop van de dag wat buien en dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. Sweetheart, listen. I know the last few been good for the both of us. And I've caused you a lot of grief. But put those bags okay? before you make a decision like that, please just listen to me, because I don't want you to leave. I definitely don't want you to leave. Just hear me out. This is your sanctuary. This is the year of the guilty man. Your television takes a stand, and you find that what was over there is over here. So you scream from behind.